kwam bij in de tuin. Hij zat onder de bloemen van zijn tenen tot zijn kruin. En oren gingen klapperen en ogen stonden schuin van jaloezie, jaloezie, jaloezie. Men vroeg de miljonair hoe hij zo rijk geworden was. Hij zei daar komt wel even koffie, koffie aan te pas. Want als ik wat versieren moest dan nam ik uit de kast een telepie, therapie, I was al maandenlang aan het zwerven op de zee. Toen kwam zijn grote dag, dat was in 1492. Hij zag een plukje land en dacht, dat pik ik even mee. Amerika, Amerika, Amerika. Toen hij daarna weer thuis kwam, stond men uren in de rij. Om te kijken naar Columbus en weet je wat hij zei? Ik heb hier wat voor jullie,